7 uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. De Europese Centrale Bank overlegt vandaag opnieuw over de situatie bij de Griekse banken, melden bronnen aan de NOS. Mogelijk wordt er nog meer geld gereserveerd om de banken van voldoende contanten te voorzien. Het is onzeker of de banken in Griekenland maandag wel opengaan. De Grieken hebben de afgelopen dagen massaal hun geld van de bank gehaald. Volgens bronnen van Reuters is tussen maandag en woensdag 2 miljard euro opgenomen. Gisteren was er overleg tussen de Eurogroep en Griekenland, maar dat mislukte. Maandag is er een extra eurotop. De Deense premier Torning Schmidt stapt op na de nederlaag die haar centrumlinkse coalitie leed bij de parlementsverkiezingen. Haar sociaal-democratische partij werd weliswaar de grootste, maar haar coalitie haalde geen meerderheid. Winnaar van de verkiezingen, met 90 van de 179 zetels, is de centrumrechtse oppositie onder leiding van Rasmussen. De centrumlinkse coalitie blijft steken op 89. De partij van Rasmussen werd niet de grootste, maar omdat zijn rechtsliberale blok heeft gewonnen, wordt hij toch de premier. De rechtse Deense Volkspartij won ook flink die zal niet meedoen aan de nieuwe regering, maar wel gedoogsteun verlenen. Een tropische storm die over de Amerikaanse staten Texas, Oklahoma en Missouri trekt... heeft aan vier mensen het leven gekost. De staten kampen met hevige overstromingen. In Oklahoma overleed een tweejarige peuter. Het kind werd door het wildstromende water uit de handen van zijn vader gerukt. In dezelfde staat werd een 80-jarige vrouw doodgevonden in een auto... die deels onder water was geraakt. In Texas kwam een vrouw om het leven toen ze de macht over het stuur verloor... en ook in buurstaat Missouri kwam iemand om. De gouverneur van die staat heeft de noodtoestand afgekondigd. De boot van team Altimedica is vannacht als eerste aangekomen in Scheveningen tijdens de negende etappe van de Volvo Ocean Race. De Nederlandse boot van team Brunel kwam als vierde aan. Er vielen geen punten te verdienen in de Zuid-Hollandse badplaats. Het betreft een pitstop richting finishplaats Schotenburg. De boten vertrekken morgen weer. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land vallen de buien, maar de zon laat zich straks ook soms zien.